1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft zijn excuses aangeboden... aan de familie van Humera, het meisje dat vorig jaar bij haar school werd doodgeschoten door haar stalker. Abu Talib zei dat hij zich als burgemeester verantwoordelijk voelt. De inspectie concludeerde onlangs dat de politie, het OM, de reclassering en het meldpunt huiselijk geweld tekort zijn geschoten in de bescherming van Humera. Abu Talib wil dat politie, justitie en de gemeente voortaan ieder half jaar bij elkaar komen om te praten over stalking. Tesla vestigt zijn eerste grote Europese fabriek in Duitsland. De gigafabriek voor elektrische auto's en accu's komt in de omgeving van Berlijn te staan, zei Tesla-baas Elon Musk. En daarmee vist Nederland definitief achter het net. Tesla heeft in Tilburg al een afbouwfabriek en een servicewerkplaats, maar Musk had de laatste tijd al laten doorschemeren dat Duitsland een grote kans maakte op de nieuwe fabriek. De Tesla-fabriek levert waarschijnlijk 10.000 arbeidsplaatsen op. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor het eerst een ebola-vaccin goedgekeurd. Mogelijk kan het medicijn vanaf medio volgend jaar worden verspreid in de risicolanden. De procedure van goedkeuring van het medicijn is door de WHO versneld vanwege de dringende behoefte eraan. In een recreatiegebied bij Leiden is een auto gevonden... met daarin het lichaam van, een vrouw. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de 51-jarige vrouw uit Leiden... die sinds eind oktober wordt vermist. Afgelopen dag is er gezocht met een sonarboot en met speurhonden. In het water van recreatiegebied Vlietland werd de auto gevonden. De politie onderzoekt nog of het inderdaad om de vermiste vrouw gaat... en hoe ze om het leven is gekomen. De Nederlandse voetbalsters zijn weer een flinke stap dichter bij het EK van 2021 in Engeland. In Arnhem won Oranje met 4-1 van Slovenië. Het is de zesde zege op rij. Het weer, buien, aan zee is er ook kans op onweer en hagel... en de temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden. S ochtends houden de buien aan, pas later worden ze geleidelijk minder...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 Yo, and if you tell me I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in let loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up. Girl, they want me, come cool me. Uh-uh. She's like, girl, I know groupie. Uh-uh. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. him get it. How when him get what he want, then he run Now about to play with us, cause we not ties complicate. People tell me to medicate.